met het NWS-journaal. Arbeidsmigranten frauderen met de ziektewet... en opnieuw wordt er nauwelijks gecontroleerd door uitkeringsinstantie UWV. Dat vertellen uitzendbureaus, juridisch adviseurs en bronnen bij het UWV aan Nieuwsuur. De fraude loopt van de uitzendsector in Nederland tot aan artsenpraktijken in Polen. Al eerder publiceerde Nieuwsuur over georganiseerde WW-fraude door arbeidsmigranten... Nu blijkt dat er ook problemen zijn met uitkeringen aan arbeidsmigranten die zich ziek melden. Het gaat om 1600 mensen die vorig jaar een uitkering kregen in Polen. Bij een autoongeluk in Burdaard in Friesland zijn twee mensen omgekomen. Ze zaten in een auto die botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Een groot deel van het kabinet komt morgen voor crisisoverleg bij bijeen vanwege het coronavirus. Waarschijnlijk worden er geen nieuwe maatregelen genomen maar bekeken wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de economie en het openbare leven. Er zijn nu 18 coronabesmettingen geteld in Nederland. De rechtszaak tegen Gugman T., de aanslagpleger op de Utrechtse tram... is korte tijd geschorst geweest. Nadat de verdachte zijn eigen advocaat had bespuugd... werd hij uit de rechtszaal gehaald. Na de schorsing is T. opnieuw binnengelaten. Bij de aanslag, bijna een jaar geleden, vielen vier doden... en raakten twee mensen zwaar gewond. Een militair die werd ontslagen nadat hij was betrapt op het smokkelen van 22 kilo cocaïne van Curaçao naar Nederland, heeft vier jaar cel gekregen. De man van 23 uit Haarlem werd in september aangehouden toen hij met 11 kilo drugs in zijn rugzak een Nederlands marineschip opliep. Terug in Nederland werd er in het schip nog eens 11 kilo cocaïne gevonden. De marechaussee was de militair op het spoor gekomen dankzij vijf tips. Het weer bewolkt, het regent ook een tijdje en het is ongeveer 8 graden. Vanavond droog en opklaringen. Morgen geregeld zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Ook dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is van de ANWB. De meeste dagelijkse files die staan rond Amsterdam. En het is ook druk op de A10 Noord richting Zaanstad... doordat er olie op de weg ligt bij Landsmeer... Vanaf Zeeburg heb je daardoor 10 minuten vertraging en de linkerrijstrook is dicht. Wat ook opvalt is de A7 van Zaanstad naar Horen. Daar heb je bijna een half uur vertraging tussen Zaandam en afrit Weidewormer. Door een ongeluk daar is de rechterrijstrook dicht. En het is druk op de A9 van Amstelveen naar Den Helder.